12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag in Londen van gisteren is opgelopen tot vijf, onder wie de dader. Een man van 75 is vanavond aan zijn verwondingen overleden. Hij werd sinds gisteren kunstmatig in leven gehouden. De man was gewond geraakt op de Westminster Bridge. Zo'n 40 mensen raakten gewond bij de aanslag. Van hen liggen er nog 29 in het ziekenhuis. Een aantal van hen is er slecht aan toe. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 250 migranten omgekomen. Ze zaten op twee boten die zijn omgeslagen. Er zijn zeker vijf lichamen uit het water gehaald en gevreesd wordt dat er geen overlevenden zijn. Op elk van de boten zou plaats zijn geweest voor zo'n 100 mensen, maar mensensmokkelaars zetten geregeld meer mensen op een boot dan dat er capaciteit voor is. Bij een fruitbedrijf in Capelle in Zeeland woedt al de hele avond een grote brand. Honderden fruitkisten hebben vlam gevat. Het vuur dreigt over te slaan naar een loods van het bedrijf. Daarom houdt de brandweer de omliggende gebouwen nat. 19 huizen in de buurt zijn ontruimd. De brandweer waarschuwt iedereen in Capelle de ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In het westen van de Iraakse stad Mosul zijn tientallen doden gevonden onder de resten van ingestorte gebouwen. Door bombardementen van de coalitie tegen terreurorganisatie IS is een enorme explosie ontstaan. Ooggetuigen melden dat er zeker 100 lichamen zijn gevonden en een Koerdisch tv-station meldt zelfs 230 doden. Het zouden allemaal Iraakse burgers zijn. Een tegenvaller voor president Trump. Er komt vandaag geen stemming in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn nieuwe zorgwet. Het uitstel laat zien dat het Trump kennelijk niet is gelukt om bij de Republikeinen genoeg steun te krijgen. Het is niet duidelijk wanneer de stemming nu wel wordt gehouden. Het weer, vanavond en vannacht droog en helder. Minimumtemperatuur in het binnenland rond het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Door 12 tot lokaal 16 graden. In het weekend zijn er meer wolken en is het iets koeler. Maar het blijft overal droog. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1221, uur 2 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje New Age muziek. We beginnen met Christopher. Nee, dat hadden we het eerste uur. We beginnen met Crystal Line Dream. Dat is een groep, groep mensen natuurlijk. Ehm, die helemaal nieuw is in dit programma. Ja, en hun album Alchemie, dat is het, laatste. Ze hebben een stuk of zes gemaakt uit mijn hoofd.